René van Brakel met het NOS-journaal. Het kabinet wil een derde van de Hedwiggepolder in Zeeland onder water zetten... als compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde. Het komt neer op ongeveer 100 hectare. Staatssecretaris Bleker verwacht dat hij erover tot overeenkomst kan komen met de EU en Vlaanderen. In de Tweede Kamer en in Zeeland is kritisch gereageerd op het besluit. De onderhandelingen in het Katshuis gaan maandagochtend verder. Het is nog onduidelijk hoe lang de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV nodig hebben om tot een akkoord te komen over de miljardenbezuinigingen. Premier Rutte benadrukte vandaag dat het Katshuisoverleg altijd nog kan mislukken. Onderhandelaars Rutte, Verhagen en Wilders hebben gisteren en vandaag overleg gehad met SGP-leider Van der Staaij. De steun van de SGP is cruciaal om een Kamermeerderheid te krijgen voor de bezuinigingen. De VN-veiligheidsraad veroordeelt de staatsgreep in Guinea-Bissau en eist dat de premier en interim-president onmiddellijk worden vrijgelaten. Gisteren pleegden militairen een staatsgreep in het West-Afrikaanse land. Eind deze maand zijn er presidentsverkiezingen en de militairen vrezen dat premier Gomez die wint. Hij zou van plan zijn het leger in te krimpen. Door een fout van een magazijnmedewerker van het Nederlands Vaccin Instituut zijn 1,2 miljoen vaccins tegen de Mexicaanse griep onbruikbaar geworden. De coördinator kreeg de opdracht om alleen de 1,7 miljoen vaccins te vernietigen die over de datum waren. Maar in plaats daarvan zette hij volgens het RIVM alle vaccins buiten de koeling. De fout werd gemaakt in 2010. De medewerker werd geschorst. FC Zwolle is gepromoveerd naar de eredivisie. De club veroverde vanavond de titel in de Jupiler League door thuis met 0-0 gelijk te spelen tegen FC Eindhoven. Zwolle kan niet meer worden ingehaald door de concurrenten en FC Zwolle speelde acht jaar geleden voor het laatst in de eredivisie. Het weer nog vrijwel overal droog. Morgen vroeg nog wat bewolking. Later op de dag meer ruimte voor de zon.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 Back to react, enough is enough. Let me ask you a question. What time is love? it's what you've been after. I make you shake to, break you, take to, right in the path of what they call the moo moo.